uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Websites en platforms op sociale media waarop opgeroepen wordt tot rellen... moeten sneller uit de lucht gehaald kunnen worden. Dat vindt de burgemeester van Utrecht, Peter den Oudste. Nu is dat volgens hem door wetgeving en privacyregels niet eenvoudig. De rellen die sinds 14 augustus enkele wijken van Utrecht teisterden... werden door vloggers aangejaagd. Door de arrestatie van drie van hen is het er rustiger. Zomerstorm Francis heeft Nederland bereikt en richt her en der schade aan. In Heer Waard waaide een steiger om en in Den Haag kwam een vrouw onder een omgewaaide boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan. Ze moest voor controle naar het ziekenhuis. In Nederland kunnen vannacht aan zee windstoten voorkomen van ruim 100 km per uur. Aan een conferentie in Boston eind februari kunnen 20.000 coronabesmettingen worden gelinkt. Dat blijkt uit een onderzoek door een vijftigtal wetenschappers. Het is nog niet door vakgenoten beoordeeld. Eerder werd uitgegaan van 99 besmettingen. Tegenover een krant in Boston verklaart een onderzoeker de enorme besmetting bij het biotechbedrijf Biogen met het feit dat de bijeenkomst zo vroeg was. Er was toen heel weinig bekend over corona. Daley Blind is tijdens een oefenduel van Ajax met Hertha BSC uitgevallen nadat zijn defibrillator was afgegaan. De verdediger viel in de 80ste minuut met een geel op de grond. Toen de verzorgers eenmaal bij hem waren stond Blind alweer op en liep hij zelf het veld af. Blind maakte dit eerder mee, vorig jaar. Toen bleek sprake te zijn van een hartspierontsteking. Sindsdien draagt hij een defibrillator die het hart in de gaten houdt en zo nodig een stroomstootje geeft. Een cardioloog gaat onderzoeken waarom het apparaatje afging.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 You. Uh, stupid, but for me, yeah. I just gotta keep believing, and I've heard you will love me one day, and I will wait. the girl hit me. Eyes come closer in isolation. I feel lonely in crowded places.